Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In Zuilichem is afgelopen avond een minderjarige verdachte opgepakt... voor een serie brandstichtingen in het Gelderse dorp. Volgens Omroep Gelderland is de verdachte een meisje. Ze werd gearresteerd vlak nadat er opnieuw brand was gesticht... op een overkapping bij een woning. Sinds de zomer zijn er veel brandjes geweest in Zuiligem. Onder meer containers en auto's gingen in vlammen op. In 1 juli was het in één week tijd tien keer raak. De gemeente Zaltbommel besloot begin deze maand bewakingscamera's op te hangen in het dorp. In Suriname worden twee Nederlanders van Surinaamse afkomst vermist... die volgens de politie waarschijnlijk slachtoffer zijn geworden van een criminele afrekening. De auto van een van de twee is kort na de verdwijning eerder deze maand uitgebrand teruggevonden. Volgens de website boevennieuws.pro is er een verband met de liquidatie van oud-profvoetballer Kelvin Meenaert in Amsterdam vorige week en van iemand op Curaçao. De opdrachtgever van de liquidaties zou een Surinaamse drugsdealer zijn... van wie er 400 kilo cocaïne was gestolen. Nederlanders zamelen steeds meer plastic, blik en karton in. De hoeveelheid recyclebaar materiaal steeg tussen 2014 en 2017 met 37 procent... blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit... Tussen het materiaal zit toch wel veel afval dat niet kan worden hergebruikt... en dat sorteerbedrijven er tussenuit moeten halen om te verbranden. De onderzoekers van Wageningen roepen de consument op... geen afval meer bij het plastic te gooien. Feyenoord is in eigen huis flink onderuit gegaan tegen AZ. De Alkmaarders wonnen de inhaalwedstrijd in de eredivisie met 3-0. Feyenoord is daardoor gezakt naar de tiende plek in de eredivisie. AZ blijft op de derde plek staan. Het weer nog. In de kustgebieden kan er vannacht nog een bui vallen.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 God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. I'll face the music. God, it hurts to be human, but I got you. You could spend a day in my shoes. Your mind would change. If you knew what I've gone through.